Dat heeft Wim Deetman gezegd op Radio 1 in Karo Goedemorgen Nederland. Deetman deed jarenlang onderzoek naar de omvang van het misbruik... Tot nu toe is aan de slachtoffers 3,7 miljoen euro uitgekeerd. In het Bunderbos in Limburg is de politie sinds 8 uur vanochtend weer op zoek naar de twee vermiste broertjes Ruben en Julian. De jongens van 7 en 9 jaar zijn maandagavond voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg. Hun vader heeft zelfmoord gepleegd. Na een tip begon de politie gisteravond met de zoekactie in het Bunderbos. Zweedse visverwerkers hebben zo'n 200 ton zalm uit de Oostzee... met mogelijk te hoge concentraties dioxine verkocht aan andere Europese landen. Een deel zou in Nederland zijn terechtgekomen. Dat hebben de Zweedse autoriteiten gemeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de zaak. Zalm uit de Oostzee mag niet worden geëxporteerd... omdat er volgens Brussel veel dioxine in zit, een kankerverwekkende stof... Ruim de helft van de 200 ton is geleverd aan bedrijven in Frankrijk. Ook is een deel in Denemarken terechtgekomen. Het dodental van de ramp met de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot 930. Het is onduidelijk hoeveel lichamen er nog onder het puin liggen. De ramp in de textielfabriek in Bangladesh is een van de grootste industriële rampen ooit. Rusland herdenkt vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland, 68 jaar geleden. Op het Rode Plein in Moskou was vanochtend een grote militaire parade... waar duizenden militairen aan meededen. De dag van de overwinning is in Rusland een vrije dag. In Moskou komen veteranen op verschillende plekken bijeen. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode en zo goed als droog. Vrij veel wind en het wordt 13 tot 18 graden. Morgen regenachtig, veel wind en aan zee in de middag zon. Dit was... Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling up uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive, she said. took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he can really use a shoulder hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive. You've been talking to yourself. Well, this is for everyone who's felt invisible.